ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog vijf minuten in de file... voor knooppunt Badhoevedorp en dat komt door een pechgeval.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 En Dorona Alberti was de zangeres van dit fraaie werkje. leuke muziek om het tweede uur van ZFM Jazz mee te beginnen. hartelijk welkom bij het tweede uur. Samenstelling, presentatie, Arco Beuving. En een vlotte aftrap was dus Car Dunor Beautiful Day. En dat is het ook vandaag. Het zonnetje schijnt kwistig, zou ik zeggen. Een strak blauwe lucht. Dus eh, eh, eigenlijk heel geschikt weer om naar Zandvoort te komen... of even naar het strand te gaan en daar een fikse of mooie duinwandeling te maken. Top. Het belooft een mooie dag te worden. Dus, eh, maar ondertussen gaan we verder met de muziek die we klaar hebben gezet... voor deze zondagochtend. Dit was natuurlijk urban jazz pop van de bovenste plank. Maar er is nog een groepje uit de popmuziek... die ook wel jazzachtige dingen heeft gemaakt. Dat is Chicago. en daar draai ik van dit nummertje van. Ja, prachtige muziek van Chicago. Het is natuurlijk, even kijken hoe laat het is. 11, uh, 9 minuten over 11. Dat was eigenlijk de vraag die ze stelde. Mooie muziek, eh, hou ik van. Eh, we gaan iets heel anders draaien. En dan kom ik terecht bij, eens even kijken wat ik hier heb staan. Going, going, going. Het, wordt gespeeld door eh, Kai Winding en J.J. Johnson van een cd'tje Kai en J.J. Gaat-ie, knallen maar. Ja, dit allemaal van de LP The Great Guy en JJ. Eh, ja, fantastische eh, mooie cd ook. LP. Eh. tijd voor een blokje de Gypsy Jazz, Hot Club de Frans en Jazz Manouche, Swing Manouche en Zigeuner Jazz... zijn eigenlijk allemaal namen voor dezelfde muziekstijl die ontstaan is in de jaren 30 van de 20e eeuw onder invloed van zigeunermuziek. De scheppers van deze stijl is natuurlijk de alombekende Sinti-gitarist Django Reinhardt... en de violist Stefan Grappelli. En dan eh, kom ik terecht bij meneer Dominique eh, eh Kravic... die eh, eh, veel in deze stijl gedaan heeft. Hij heeft ook de primitieve de Futur opgericht. Daar heb ik in het verleden wel eens wat van gedraaid. En dat, eh, misschien doe ik dat straks ook nog als ik genoeg tijd heb. En ik laat wat van hem horen. Eh, Dominique eh, Kravitz eh, Brazil. Komt-ie. die Dominique eh, Kravitz heeft heel veel gedaan in de muziek. Autodidact die zelf gitaar heeft leren spelen. Bij die gypsy muziek, ja, iedereen weet het wel. Er zit geen drum bij. Dus de eh, ritmegitarist die geeft de puls, zal ik maar zeggen. Zonder eh, drums. En we hebben ook een stukje, van, een stukje gevonden van... Benjamin Herman. Samen met de Robin Nolan trio. Swing de Paris. Dat is ook, een, ja, ook eigenlijk in deze stijl. hier ook weer herkenbaar dat pompende geluid van de gitaar, zou ik maar zeggen. Die de drums als het ware vervangt. Eh, eens even kijken, ik heb er nog eentje klaargezet, dat is deze. waters beneath the blue, where I can find my dreams come true. Beneath a desert caravan. the desert caravan. Beneath the desert caravan. Beneath the desert caravan. Ja, dat was een drieluikje uh, Gypsy Jazz, eh, Jazz Manouche, hoe je het ook noemen wil. En dat laatste werd gespeeld door, gezongen moet ik zeggen, door Cyril M.E. best leuk om daar af en toe eens aandacht aan te besteden. En dan, ik had beloofd ook veel nieuwe dingen te draaien. Dat, dat moet ik natuurlijk ook waarmaken. En een nieuwe cd is onder andere uitgebracht door Mike Stern... met een aantal eh, echo's en other songs. En daar spelen een aantal grote jongens op mee. Onder andere Christian McBride. En ik heb gekozen voor het nummer uh, Gospel Song. Mike Stern, Christian McBride. gaat even iets fout. Even kijken of ik het opnieuw kan eh, eh, rechtzetten. zetten. Vrijwerk komt allemaal van de cd Echoes en andere songs van Mike Stern. die uit 2024, onlangs uitgebracht. wat niet onlangs is uitgebracht, dat is een nummertje van Rita Reis. Eh, onze die Nederlandse diva. En eh, daar heb ik een nummer van eh, neergezet wat iedereen kent. Rita, van een, Rita Reis en Oliver Nelson. Swing It heet de, CD, de LP, CD. En dit is Wives and Lovers. comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he can come to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office always be a man. Don't send him off with your hair still in curls. You may not see him again. For a wife should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty. Something you'd wear to go to the city pour the wine, stop the music. Time to get ready. ja, Rita Reist en eh, Oliver Nelson eh, in dit uh, fraaie nummertje van Burt Bacharach en L. Davis, denk ik. En ditzelfde nummer werd ook gezongen door Jack Jones. Dat was volgens mij zijn grootste hit. Jack Jones, iedereen kent hem van The Love Boat Theme. maar die Jack Jones heeft ook veel gezongen. Bijzonder vent. En onlangs overleden, begreep ik. Dus ik dacht, ik zal eens kijken wat eigenlijk zijn laatste cd is. En die is opgenomen in 2023 toen was de beste man al dus behoorlijk in de tachtig. En daar stond onder andere, daar staan een aantal fraaie nummers op. Onder andere deze, die ook bekend is uit van de Carpenters. Maar je kan wel horen dat hij een dagje ouder is. here in this lonely game we play. Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. We're lost in a masquerade. afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a mad. we're lost in a masquerade. dat komt allemaal van het, eh, de cd Jack Jones featuring Joey DiFrancesco. En volgens mij is dat een orgelman. Dat kon je ook wel horen op dit eh, nummertje. 2023 uitgebracht. Laatste cd van Jack Jones. Overleden in 23, op 23 oktober. Jongsleden. Eh, eigenlijk de hoogste tijd om aan te kondigen... dat er volgende week zondag op 10 november... weer een prachtig concert is in Jazz in Zandvoort. En dan staat op het programma de Amsterdam Jazz Trio featuring Frits Landersbergen, vibrafoon. Nou, Frits Landersbergen is heel bekend, maar eh, het trio bestaat uit Jochem Brood en andere Brood en Tijn Jans, zo te zien. En die spelen muziek van Oscar Peterson, ook een eh, hele bekende meneer in de jazz. Eh, aanvang van het concert is om half drie, de zaal open is om half twee... En je kan altijd een drankje nemen en gezellige jazzliefhebbers ontmoeten om een praatje mee te maken. Dus van harte aanbevolen volgende week 10 november de Amsterdam Jazz Trio in, eh, ja, niet in de kroeg, want die wordt verbouwd zoals iedereen inmiddels weet, maar in Nieuw Inukum Zandvoortselaan 165 in Zandvoort. Dat is leuk, dat is genieten. Dus ik weet niet of het al uitverkocht, want de laatste tijd zit het eigenlijk altijd wel behoorlijk vol. Dus Volgende week zondag 10 november Jazz in Zandvoort. Amsterdam Jazz Trio featuring Frits Landersberger. Dat is natuurlijk wel een hele bekende hier. Oké, het is trouwens geen brood, maar braad zie ik als ik goed kijk. Dan zijn we, we hoorden de Hammond. Dan moet ik altijd denken aan de Fender Rhodes van Rob Franke. Daar heb ik volgens mij altijd wel wat van mee bij me. Rob Franke en een heel mooi nummer. Eens even kijken waar ik het heb. I think it's gonna rain today. Bye. pianist en uh, post 1983 overleden al. Ook samengesteld met uh, eh, Toet volgens mij. En eh, ja, eh, ooit nog volgens mij Rotterdammer, dacht ik. Maar mooie muziek gemaakt. dan kom ik terecht bij een box die uitgebracht is 2019 van Miles Davis. En die moet ik dan even opzoeken. En dat is Miles Davis. Nou, dacht ik dat ik dat, dat, dat, dat de nummertje, de complete The Complete Bird of Cool 2019 uitgebracht. Even kijken, Miles Davis. Ik dacht dat ik die mee had genomen. Heb ik die dan nou toch niet meegenomen? Nou, dan hou je niet goed van me, want ik zie hem niet zo gaan staan. Dan gaan we over naar iets anders. Nubia Karsia, dat is wel nieuw ook. Nubia Karsia, en eh, die heeft een, eh, een eh, mooie cd uitgebracht. We Walk in Gold. Uh, is heet het nummer. Ik ga spelen. Komt van een cd. Os eh, Odyssey. Ook CD 2024. En dat is een prachtig nummer. Luister en geniet. Nubia Karstia. Eh, Nubia Karstia. We Walk in Gold. the warmth, the warmth, the love. There is no stopping of you going from so high above. It's your race, touching everyone, glowing, glowing, glowing. Nubia Garcia eh, komt van de eh, cd Odyssey. En eh, ja, Nubia Garcia is natuurlijk het boegbeeld van de toonaangevende Londense jazz scene. En op deze cd gaat ze weer terug naar haar roots, de meer traditionele jazz. Mooi nummertje, Walking in Gold. En het werd gezongen door Georgia Anne Muldrow. Uh, mooie cd. Inmiddels heb ik Miles Davis toch gevonden. Ik had hem beloofd. En dan gaan we even kijken waar ik die hier heb staan dan. Miles Davis. Moondreams van de, eh, box de Complete, Complete Bird of Cool. Box, eh, eh, CD-box uit 2019. Oost centraal is ook LP's. Ja, prachtige klanken, Maas David. En eh, ja, er zaten heel veel bekende mensen in die band. Ik zie J.A. Johnson staan, ik zie eh, Max Rhodes staan, ik zie Jill Evans staan, eh, Gary Mulligan, Lee Konitz, Moon Dreams, The Complete Bird of Cool, een box uit 2019. ik heb nog een aantal nummers staan, maar die had ik geen eens tijd voor. Emmanuel Wilkins had ik staan van zijn nieuwe cd. Ik had staan Nick Adema van zijn nieuwe cd. Ik had... Adam End staan. Dacht ik, ik had Glashopper nog staan. Ik kom er gewoon niet naartoe, toe, kom er niet doorheen. Bewaren we voor de volgende keer. We gaan eruit met een nummertje van Semekia Copeland. Eh, een uh, blueszangeres die eh, ook weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. Blame It On Eve heet het. En dit is het nummertje Broken High Heels. Het gaat over klimaatverandering. En dus ook met een boodschap zou ik bijna zeggen... de jazz kan ook gebruikt worden voor boodschappen. Wees alert, doe het juiste. Dat wordt in menige jazz-cd eh, in deze tijd toch wel bezongen. Komt-ie. Ik wens je overigens een hele fijne zondag. Het is weer om er echt op uit te gaan. Ga het bos in, ga de duin in. En maak een lange wandeling. Dat is gezond en ja, is ook nog fijn om met elkaar te lopen.